Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is weer vrijgelaten. Ze was aan het begin van de avond opgepakt op Schiphol omdat ze softdrugs bij zich had. Ze heeft een paar uur vastgezeten en heeft een boete gekregen. Zelf schreef ze op X dat er voorgerolde joints in haar bagage zaten, maar dat die van haar beveiliger zijn. De aanhouding zorgde voor veel ophef onder fans op sociale media. Donderdagavond trad Minaj op in Amsterdam. Ze verscheen toen 2,5 uur te laat in de Ziggo Dome. Voor vanavond stond een optreden in Manchester Manchester gepland. Of ze daar nu verlaat alsnog naartoe gaat is niet duidelijk. In het oosten van Engeland is een Spitfire gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog neergestort in een weiland. Hierbij is een piloot van de Britse luchtmacht omgekomen. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om een ongeluk. De exacte oorzaak is onbekend. Op de vliegbasis van deze Spitfire staan meer gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog. Hiermee worden herdenkingsshows gegeven. Zoals D-Day op 6 juni, de geallieerde invasie van Normandië in 1944. Een deel van de drijvende pier voor de kust van Gaza is weggeslagen door de harde wind en hoge golven. Dat meldt een Israëlische nieuwszender. De pier is aangelegd door de VS en sinds een week in gebruik om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Door het Israëlische offensief in Rafa en de sluiting van de Rafa grensovergang is de hoeveelheid hulp die Gaza binnenkomt drastisch afgenomen. Inwoners in de Achterhoek moeten hun drinkwater voorlopig blijven koken voor gebruik. In het drinkwater werden dinsdag enterokokken ontdekt. Een bacteriesoort die buikpijn en diarree kan veroorzaken. Drinkwaterbedrijf Vitens had gehoopt dat het probleem vandaag verholpen zou zijn... maar verwacht nu dat het drinkwater op zijn vroegst komende woensdag weer schoon is. En het weer vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen- en onweersbuien. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Mainstage Live in the mix. mix. But you take me all the way right here. Then again, I think you should. Oh, I guess how you try to fix me. Nothing else will fix me by. And I get crazy when you try to fix me.